Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal 100 huishoudens vannacht zonder stroom gezeten. Door een brand in een transformatorhuisje viel gisteravond de stroom uit in 16.000 huizen. Netbeheerder Enexis heeft dat grotendeels kunnen herstellen. Daar waar dat niet mogelijk was zijn tegen de ochtend noodaggregaten ingezet. De Israëlische premier Netanyahu gaat op zoek naar meer coalitiepartners. Gisteravond maakte zijn Likud-partij bekend dat er een nieuwe regering is gevormd met vier andere partijen. De regering heeft nu de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset. Netanyahu zegt daar tevreden mee te zijn, maar hoopt toch nog een bredere coalitie te kunnen vormen met meer draagvlak in het Israëlische parlement. De Britten gaan vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De laatste peiling wees gisteren uit dat het een nek-aan-nek race is... tussen premier Cameron en oppositieleider Miliband. Geen van beiden zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in het parlement. De baas van de Deense veiligheidsdiensten, Jens Madsen, is opgestapt. Hij vertrok vlak voor het verschijnen van een kritisch rapport over de terreuraanslagen in februari. Een extremistische moslim schoot toen in Kopenhagen een man dood voor het centrum waar cartoonist Lars Vilks zou spreken. Later opende hij het vuur op een bewaker bij een synagoge. Hij werd door de politie doodgeschoten. In het rapport staat onder meer dat de politiediensten die dag niet snel genoeg hebben gereageerd. De regering in Jemen roept de internationale gemeenschap op om grondtroepen te sturen in de strijd tegen de Houthi-rebellen in het land. Dat schrijft de VN-ambassadeur van Jemen in een brief aan de VN-veiligheidsraad. De Houthis hebben grote delen van Jemen in handen. De Saudis vallen de Houthis in Jemen al wekenlang vanuit de lucht aan, maar dat heeft hun opmars tot nu toe niet gestuit. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Later vanochtend en vanmiddag kan er vooral in het zuiden en oosten nog een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog met vooral in het noordwesten veel zon.